Amok maken klinkt in het Nederlands misschien wat klein. Ruzie zoeken, eh, problemen zoeken. In het Duits laat het zich echt een heel stuk eh, zwaarder vertalen. Dat is echt een term die gebruikt wordt voor iemand die compleet door het lint gaat... en iets vreselijks begaat, zoals een moord. De man reed in een winkelstraat in Berlijn een vrouw dood. Veertien anderen raakten gewond. Een vrouw van 22 uit Limburg is verdronken in een zwembad in Amerika. gebeurde in een dorpje in de buurt van Boston. Daar werkte ze als au pair. Wat er precies is gebeurd weten we nog niet. Volgens lokale media gaat de politie in ieder geval niet uit van een misdrijf. Dorpsbewoners zijn een inzamelingsactie gestart voor haar uitvaart in Nederland. In het noorden van het land rijden er de hele dag minder Arriva-treinen. Tot 8 uur vanavond ben je een half uur extra onderweg op de trajecten rond Groningen. Komt door personeelstekort. Vorige week schrapte Arriva daarom ook al een aantal ritten. En een slokje bier of wijn proeven van je ouders. Voor veel jongeren is het dé manier om alcohol te leren kennen. Maar volgens Trimbos kun je dat beter niet doen. Ze trappen vandaag een nieuwe campagne af. Het is net een biertje. Zullen we dat doen? Nou... Liever niet. Die hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol remt die ontwikkeling. Nou, dat deed je toch niet? Ja, sommige ouders denken dat het voorzichtig proeven een goede oefening is. Maar volgens Trimbos werkt dat juist averechts. Of het nou gaat om alcohol drinken of om blowen of om roken zo'n eerste keer is eigenlijk altijd een beetje onwennig en spannend. En je weet natuurlijk helemaal niet hoe je gaat reageren, hoe het moet. En dat zorgt voor een natuurlijke drempel. En die drempel wil je als ouder niet wegnemen door je kind thuis te laten drinken of een slokje te laten drinken. Want na zo'n eerste keer volgt veel gemakkelijker een tweede en een derde keer, et cetera. Het weer, flinke periodes met zon vandaag. Maar in het midden en zuiden kan soms ook een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen droog en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hou nog altijd rekening met extra reistijd voor verkeer rondom Amsterdam. De A10 is namelijk de Zeeburgertunnel richting het noorden dicht na een ongeluk. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden bezig.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 So baby, can you tell me what to do? it's a vibe, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip them thighs and slip aside it. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know she dealt with me, she might have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bust your neck down. But I gotta bust before I come. de zomer is jouw keuze ZFM. I think about it, the harder it gets for me to find those things that used to make me happy. And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make smile, I want fame, and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think simple things that help me get by. Yeah. eyes with Pope's permission. I never thought I would cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war.